kinderen Huil ik bittere tranen, bittere tranen van groot verdriet. Uren lang huil ik bittere tranen, want jou vergeten, dat kan ik niet. In dolle drift ben jij erheen gevlogen en gaf hem toen die dodelijke steen. huil ik bittere tranen, want jou vergeten, dat kan ik niet. Ach Jongelief, lief, je kon me toch vertrouwen, die ander had bij mij toch geen succes. Je kon toch ook mijn hart en liefde bouw.